dat je liegt bij 538. Floris hier om deze nacht met je te vieren. Goed dat je er lekker bij bent. Lekker bezig. Lekker, ja. lekker bezig. Lekker bezig. hoor je zo meteen. En misschien heb jij dit wel gemeen met hem. Ik heb het in ieder geval wel gemeen met Afrojack. Wat het is hoor je zo. 538 Nieuws. 2 uur. Een gelukje voor studenten op de Universiteit Utrecht. De tentamens gaan de rest van de week ook niet door. Dat komt omdat de bussen en trams in Utrecht nog steeds niet rijden zoals het hoort door het winterweer. De rest van de week gaan de colleges ook niet door in Utrecht. Maar als het kan, zijn die wel online te volgen. In Nijmegen is iemand aangevallen met een bijl. Dat gebeurde in een supermarkt. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hoofd. De aanvaller is opgepakt. Bij Hart van Nederland is te zien dat klanten snel ingrepen... en hem tegen de grond hebben gewerkt. Waarom hij met een bel iemand te lijf ging, is niet bekend. Venezuela gaat de opbrengst van de olieverkoop voortaan alleen gebruiken om Amerikaanse spullen te kopen. Dat laat president Trump weten. Het gaat om vooral om medicijnen, voedsel en onderdelen voor het stroomnet. Volgens Trump is de afspraak een goede zaak voor beide landen. En een man uit het Limburgse Susteren is opgepakt voor een waslijst aan overtredingen. De politie kwam hem op het spoor toen hij met een kapot remlicht reed. Hij had geen geldig rijbewijs, wel illegale sigaretten en namaakparfum. Toen agenten bij hem thuis kwamen kijken, vonden ze nog meer illegale spullen en veel contant geld, meldt L1. Het is bewolkt met enkele sneeuwbuien en in het westen valt af en toe regen. Overdag is het een tijd droog en 1 tot 5 graden. Later op sommige plekken weer sneeuw. En dat was het nieuws op 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Waarom kijkt Afrojack toch altijd zo boos? Je hoort het zo meteen naar Zoe Levi en Snelle Ik Zing. Radio 538 Als ik rondjes draai in mijn hoofd Ik te lang op mijn tenen loop Zelfs mijn moeder niet meer geloof, Dan doe ik het, dan doe ik het Als ik even geen uitweg zie naar het plafond sta om half drie. Ik heb altijd één strategie. Dan doe ik het, dan doe ik het. Ik zing 538. I had a dream, I was standing on a star. als Afrojack die je net hoorde. Ik heb dat dus wel. Ik, kreeg, eh, ik heb wel een paar keer eh, op mijn Instagram... Eh, op mijn, stories, dat ik dan een, een filmpje postte van tijdens dat ik radio aan het maken was. En toen reageerde een collega van de ochtendshow, Rick Romijn, die, die reageerde: hey, Je moet het wat vrolijker kijken, houden. En toen dacht ik, ik ben, ik ben hartstikke vrolijk, ik ben helemaal niet boos of zo. Maar dan keek ik dat filmpje, ik, ik kijk dan inderdaad, kijk ik heel erg boos. En dat heb ik. En dat heeft dus Afrojack ook, die je net hoorde. Die kijkt dan heel erg boos heel vaak. En dat is dan eigenlijk zijn gezicht van focus. Dat, is een, eh, dat, is, dat hebben heel veel mensen, misschien jij dus ook wel... dat als je, als je geconcentreerd bent, dat je gefocust bent... Dat je, dan, dat je dan heel erg boos kijkt. Dat mensen ook een beetje naar je kijken van... wat is dit nou? Heb, heb ik iets verkeerds gedaan? Of zo? Dit is gewoon focus. Ja. Hij kijkt, eh, hij kijkt eigenlijk heel boos, maar hij heeft eigenlijk genoeg reden om blij te kijken natuurlijk, Afrojack. Hij scoort de na de andere hit. En die zorgen dan ook weer voor heel veel blije gezichten. Afrojack, In My World was dat bij Radio 538. Het zijn de hits voor midden in de nacht. Floris hier. Teddy Swims hoor je naar de Rasmus. Dit is In The Shadows. 538. Ik ben Floris. Wat fijn dat je er lekker bij bent vannacht, dat je deze nacht met me meeviert. En over een paar uurtjes, om 6 uur, dan zijn ze er alweer. Tim, Rick, Niels, Florentien, de 538 ochtendshow. Dit is altijd wel leuk, want eh, op woensdagochtend, dat was dus officieel gisterochtend... Eh, komt, uh, komt Arie altijd even langs in in de, in de studio van 538. Voor, voor een moppie. Eh, gisteren was Arie, hij zat midden in de verbouwing van, eh, van zijn kroegcafé de Amstel in Amsterdam. Zij dus heeft even een, een moppie ingesproken, moet je Dus een blondje die zit thuis aan het nieuws te luisteren. En die hoort op een gegeven moment het nieuwslezer zeggen... er wordt vandaag 8 tot 9 centimeter sneeuw verwacht. Of u dan de auto aan de linkerkant van de straat wil parkeren. Dus dat blondje dat doet dat. Nou, de volgende dag nog sneeuwen, sneeuwen. Ja hoor, 10 tot 12 centimeter sneeuw wordt er verwacht. Nou... Wil u dan die auto aan de rechterkant van de stoep parkeren? Dan kan de sneeuwploeg erdoor. Na nou, die derde dag zit ze alleen thuis. En dan gaan ze weer het nieuws Vandaag weer heel veel sneeuw verwacht. 12 tot 16 centimeter sneeuw wordt er verwacht. Wil uw auto en de stroom volbaard. Dus dan moet je denken, oh, dan weet ik niet welke kant ik hem hier moet zetten. Dus die belt een man op. Ze zegt, ik zit het nieuws de laatste, maar de stroom is uitgevallen. Ik weet niet aan welke kant ik naar de auto moet parkeren. Nou, zegt hij, liever laat je me voor één keer in de garage staan. Zes uur zijn ze er weer met de nieuwe ochtendshow. Ça c'est mon dernier mot Wie denk je dat je bent? Ok okay, mijn hart dat breekt sauce, zo Sta mijn mias bij de deur Ça avait brisé mon cœur Oui, mon cœur hey. Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer On est ensemble pour toujours Stem in mijn hoofd gaat naar door zijn wij klaar. Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. sorte La danse un taux de zone, pont des calons, Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais quoi C'était ton choix, mais c'est que ta La da da da da da da. La da Taylor Swift. Opalite. Favorite. I had a bad habit of missing lovers. You couldn't understand it. Why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love en de favorite van 58 van deze week, Open Light. Hey, goeienacht Floris. Floris, Kees. goedemorgen. Nou, nou, nou. Nacht Floris. Slaap lekker Floris. Ah, goedemorgen Floris. Maak er een mooie dag van. Zou toch mooi zijn dat het weer een mooi dagje wordt. Hopelijk ben je lekker, bezig. lekker bezig. Grote vraag is alleen, wat is het voor jou? Is het een goede morgen omdat jij al wakker bent... of is het een goede nacht omdat jij nog wakker bent? En wel leuk, zit je bij het winnende team van deze nacht. Gaan we eens even achterkomen via de app van 538. Klein bevolkingsonderzoekje opstarten. En eh, graag, graag deelnemen als je nu aan het luisteren bent. Via de app van 538. Goedemorgen sturen als je al wakker bent dus. goede nacht als jij nog wakker bent.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 Ah, eh, goedemorgen Floris. Maak er een mooie dag van. Gaan we proberen. Grote vraag is, wat is het voor jou op deze donderdag 8 januari? Ja, is het eigenlijk al donderdag 8 januari voor je? Of leef je met je hasjes nog in de woensdag? Het kan twee kanten op. En ik vind het altijd leuk om even te kijken. Wat is het winnende team van vannacht? Wie zijn er in de meerderheid? Team Vroege Vogels, team Later Nachtbrakers. App van 538, daar geef je het allemaal me door. Goedemorgen of goeienacht, net wat het voor jou is, kreeg je dit al van Marcel. het was lekker met de sushi klaar, dus eh, wij moeten zeker nog naar bed. Het is nog een goede avond. Een goede avond. Newfield. Hoi, hoi. Oh, uit Newfield. Ja, dat is Amerika. Ik heb ik even eh, opgezocht eh, met, Marcel samen. Martine zegt goeie goeienacht. Johan, goeienacht. Uh, kreeg dit nog van Twan. Hey, Hoi. Goedemorgen, Floris. Zo. Bijna weekend. Eh, zeg, heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. heerlijk. Corné? Ja, een goede nacht een goede, Een goede nacht is het voor je. Ja, voor mij wel, ja. Die schrijven we erbij. Ehm, maar ja, jij, jij, jij, zal, jij, zal ook, jij hebt het druk de laatste dagen. Ehm, ja, in principe wel. Wij zijn ehm, ja, zaterdagochtend uh, om 4 uur begonnen met de sneeuwschuiven. En ja, eigenlijk zijn we nu net gestopt eigenlijk. Jij bent eigenlijk bijna non-stop doorgegaan de afgelopen dagen. Ja, uurtje of drie, viel bed en dan, eh, dan komen we weer, zeg maar. Maar dan ben je toch, dan, dan ben je op een gegeven moment, ga je toch half hallucineren? Ja, wij, <laughs> ja, eigenlijk wel, ja. Vanmiddag hadden we het met z'n allen niet zo heel breed meer, nee. Nee. <laughs> je dacht, dat, je, dus- je, je, had op een gegeven moment dat je het idee dat die, die sneeuw dat die paars was. Ja, ba ja paars, geel, groen. Ja, dus verzin een kleur, maar het, was in ieder geval niet wit meer. Nee, maar is er, nou, eh, is nou de kans dat je nu bijvoorbeeld naar bed gaat... dat je over een uur alweer gebeld wordt, of eh, dat je, dat je weer aan de gang moet? Of, eh? dat, dat zou kunnen, maar ik hoop het niet. <laughs> Oké. Nee, dat is, ja, als het uh, zometeen weer gaat sneeuwen, dan is die kans aanwezig. Maar als het weerbericht uitkomt wat er nu op staat, dan zijn wij tot vrijdagmiddag drie, vier uur al vrij. Dus. Oh, dat scheelt. Dat scheelt. Dus dan kunnen we even lekker bijslapen. Heel eventjes een, uh, een klokje rondslapen en dan eh, kun je er weer tegen. Ja, precies. Ik maar en hopen dat het weekend meevalt, maar... Ja, het is allemaal. voor vrijdag wordt het wel weer. Eh, ik, ik zag wel op de berichten hier en daar wel weer een flinke sneeuwbui, maar ook weer regen. Het ja, het wordt, het wordt gekke Ja, dat, dat, je kan ook het weerbericht kan je niet voorop aan. Dus. Nee, dat is ook zo. Maar wat ik me nog afvroeg, jij, jij bent een sneeuwschuiver nu. Maar ja. Eh, heel vaak sneeuwt het niet in Nederland. Wat doe jij, wat doe jij op de andere dagen? Eh, wij zijn, eh, ja, ja, boer, mag je het zo zeggen? Nee, wij zijn in, de, in, de zomer, voorjaar, najaar akkerbouwers. En ja, in de winter staan de trekkers in de schuur. Dus ja, dan kan je die gebruiken om bijvoorbeeld sneeuw te schuiven. Oh, je hebt gewoon je trekker die je, die je breed in kunt zetten. Ja, precies. Ah, ah, ah, ja, en dus die gebruiken we van maart tot eh, november voor uh, akkerbouwwerk. En eh, buiten dat in de winter kan die voor sneeuwwerk ingezet worden. Ja, de laatste keer was 2021 en nu hebben we weer een jaar dus. Nou, ja, en is dat dan ook echt een lekker uurtje factuurtje of is het... Ja, zeker. Nee, oh, dat, wordt gewoon oh, goed betaald. Oh, Corné, maar dan hoop ik dat het, dat het nog heel veel gaat sneeuwen. <laughs> nou eh, ja, ergens wel, maar voor te slapen. Nee, dat is ook. Het is niet de zo zomer maken we ook, genoeg hier de uren. Dus ja, in de winter hebben we normaal gesproken altijd rust. Maar ja, dat eh, is nu even niet zo. Nee. We gaan eens even kijken, Corné, of je bij het winnende team zit van vannacht. Het is geworden een... Het is een goede nacht. Kijk eens eventjes. Nou, die heb je wel verdiend. Dat is hartstikke fijn. Eh, ik zou zeggen, lekker slapen, maar dat komt helemaal goed volgens mij.